Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Nederland is buitengewoon bezorgd over de terugtrekking van Iran... uit delen van het atoomakkoord. Volgens premier Rutte valt dat akkoord langzaam uit elkaar. Iran sprak in 2015 met zes landen af dat het zou stoppen met het verrijken van uranium... in ruil voor het verlichten van economische sancties. Sinds de VS het akkoord vorig jaar eenzijdig opzegde... staan die afspraken onder druk. Gisteren dreigde Iran opnieuw uranium te gaan verrijken... tenzij er nieuwe afspraken komen met Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië... Rusland en China. Paus Franciscus heeft een nieuwe kerkwet gepresenteerd... die kerkelijke medewerkers verplicht seksueel misbruik te melden als ze ervan weten. Ook kunnen slachtoffers direct hun beklag doen bij het Vaticaan. Het is een reactie op de serie schandalen in de kerk... waarbij vaak jonge kinderen werden misbruikt. De nieuwe kerkwet verplicht bisdommen om een systeem op te richten... waar misbruikzaken vertrouwelijk kunnen worden gemeld. De Noord-Ierse politie heeft drie mannen en een tiener opgepakt... in het onderzoek naar de moord op de journaliste Lyra McKee. Dat gebeurde vanochtend bij vier invallen. McKee werd vorige maand doodgeschoten toen ze stond te kijken bij rellen in Londonderry. De militante New IRA heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de moord. Eerder pakte de politie drie andere verdachten op. Die zijn later weer vrijgelaten en worden niet langer verdacht. En 42.000 mensen hebben hun handtekening gezet... voor de vrijlating van een oud-UvA-student. De Egyptische Rami Sitki zit al een jaar vast in een Egyptische cel. Hij wordt verdacht van het meewerken aan een satirisch lied over president Sisi. Sitki studeerde sinds 2014 een aantal jaar aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn voormalige scriptiebegeleider zegt dat hij niets met het kritische lied over Sissi te maken had. Hij kende alleen de gitarist van het nummer. En dan het weer. Vanmiddag pittige buien, soms met hagel en onweer. Het is zo'n 16 graden vandaag. Vanavond trekken de meeste buien weg. Alleen in het zuiden wordt het niet helemaal droog. Morgen is het bewolkt, maar later breekt de zon vaker door. In het zuiden blijft het bewolkt met af en toe regen. Het wordt morgen hooguit 15 graden.